en van onderaf begonnen. Altijd geploeterd en gesjouwd. Een gok gewaagd en soms gewonnen. Ik heb mezelf altijd vertrouwd. En met veel vallen en weer opstaan na jaren het succes tot ze boven op je kop slaan. Dan leer je altijd weer een les. Toen ik eindelijk alles had, wist ik dat ik niks bezat vrienden wel geteld. Niet om mij, maar om hun geld. Toen ik eindelijk alles had, wist ik dat ik niks bezat. Je wist het wel uit die verhalen maar ik dacht nee, dat gebeurt mij niet. Dan moet je ook je tol betalen en kun je huilen van verdriet. Toch moet je weer opnieuw beginnen. Een mens wil mensen om zich heen want zonder vriendschap of beminnen ben je je leven lang alleen. Toen ik eindelijk alles had, wist ik dat ik niks bezat. Mijn vrouw nog jong en veel te vrij niet meer van mij. Dan denk je, heb ik daarvoor mijn best gedaan? Het ging dus niet om mij, maar om een boek en om een naam. Dat doet van binnen heel veel pijn. Die vriendschap was maar schijn. eindelijk alles had Wist ik dat ik niks bezat Duizend vrienden wel geteld Niet om mij maar om mijn geld